Vijf uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. In Griekenland wordt vanochtend verder onderhandeld over de vorming van een nieuwe regering. Premier Papandreou hield gistermiddag in het parlement al een afscheidstoespraak... waarin hij de nieuwe premier en de nieuwe regering succes toewenste. Maar een akkoord daarover bleef uit. Nadat Papandreou bij president Papoulias was geweest... kwam de mededeling dat de linkse PASOK en de oppositiepartij Nieuwe Democratie... vandaag verder onderhandelen. De onderhandelingen liepen gisteren vermoedelijk vast op het punt... wie de nieuwe Griekse regering moet gaan leiden. Het oosten van Turkije is gisteravond opnieuw getroffen door een aardbeving. Daarbij zijn volgens de Turkse vicepremier Atalay zeker vijf mensen omgekomen. Ongeveer 25 gebouwen zijn ingestort, waaronder een hotel van zes verdiepingen in de provinciehoofdstad Wan. Hulpverleners slaagden erin zeker 20 mensen te redden. Hoeveel mensen er nog onder het puin van de ingestorte gebouwen liggen is niet duidelijk. De beving in Turkije had een kracht van 5,7 op de schaal van Richter. De stad Van en omgeving werden twee weken geleden ook al getroffen door een zware aardbeving... waarbij ongeveer 600 doden vielen. Mensen met een wat hoger inkomen komen mogelijk in aanmerking voor een sociale huurwoning. Een goedkoop huurhuis is nu alleen beschikbaar voor inkomens tot 33.000 euro per jaar. Maar de PvdA ziet kansen voor verruiming doordat de Europese regels veranderen. Andere partijen in de Tweede Kamer willen ook van de inkomensgrens af... zoals de SP, GroenLinks, de PVV en het CDA van minister Donner van Binnenlandse Zaken. Donner vindt het nog te vroeg om te concluderen dat de inkomensgrens verdwijnt...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 wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day. Slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. It's just another day. At the office where the papers grow, she takes a break. Drinks another coffee and she finds it hard to stay away. another day. It's just another day. posting all in 1971. Toen verscheen het allemaal Another Day. Goedemorgen, dat kan ik onderhand wel zeggen. Het is eh, vijf uur geweest. Dit wordt de laatste uur. De nacht ging het anders hier bij de Vader op Radio 1. Het muziekprogramma van Radio 1 met... Eh, ik heb er iets om weg te geven. De nieuwe cd van Whalen, deze week ook Radio 1 cd. Ik ga dadelijk een vraag stellen over Whalen. En het antwoord dat mag je dan mailen naar eh, de mailbox van de nacht ging het anders. En als je het goede antwoord weet, dan kan je willen aan je cd-verzameling toevoegen. Nou, daar komen we dadelijk op terug. Eh, verder in dit uur nog een eh, leuke en interessante studiosessie van Bluff van de afgelopen week eh, bij Giel. Maar we gaan nu eerst even luisteren naar de stem van zangeres Birdie. Niet alleen de stem, ze speelt op piano. mooie cover is dat. Het origineel is van eh, de band Bon Iver. En Birdie die heeft dat eh, op een hele sombere wijze gecoverd. Haar stem, haar pianospel, prachtig. 15 jaar is ze en uh, de debuut-cd, die is de afgelopen week net uitgekomen. En dit van haar, dit Skinny Love, dat kan je daar uiteraard ook op vinden. Birdie, dat is de artiestennaam, want ze heeft een nogal behoorlijk... Nederlands-Vlaamse-achtige naam. Jasmin van den Boogarde. Dan denk je toch ook niet meteen aan een eh, <laughs> meisje uit Groot-Brittannië. In ieder geval Birdie met het eh, hele fraaie Skinny Love. Afgelopen week in de vroege ochtend bij het ochtendprogramma van Giel... bezoek uit Zeeland. Bluff was daar en ze speelde eindelijk verliest het vlucht. Ik eh, ben niet zo'n bluff-fan. <laughs> Zal ik me eerlijk zeggen, ik hou niet zo van bluff, maar ik vind dit wel mooi gedaan. Je hoorde eh, bluff met eindelijk en dit optreden was eh, live. Afgelopen week was dat vroeg in de ochtend bij Giel te horen, dit eindelijk. Zo dadelijk gaan we Tom Waits draaien, maar eerst een duet, een superduet. Tony Bennett en Lady Gaga. En The Lady is a tramp. for dinner at eight. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late. I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp. <laughs> she doesn't like crap games with barons and earls. Diamonds and pearls. and I definitely won't dish our dirt with the rest of those girls. Thank you. That's why the lady is a tramp. I love the free, fresh wind in my hair. Life without care. Oh, I'm so broke. It's oak. why the lady is attracted. Sometimes I go to Coney Island. Oh, the beach is divine. And I love the Yankees. Jeter's just fine. I follow Rogers and Hart. She sings every line. That's, That's why the lady is a tramp. that isn't a fake. No fakes. I love to rowboat with you and your wife in Central Parkway. <laughs> she goes to the opera and stays wide awake. Yes, I do. That's why this lady is a tramp. She likes the green, green grass, grass, under her shoes. What? Kijk naar de leeftijd, het had zijn eh, kleindochter kunnen zijn. Eh, Lady Gaga, die hoorde je met eh, de inmiddels 85-jarige Tony Bennett. liedjes te vinden op de cd die onlangs van Tony Bennett uitkwam. Duets 2 en Tony Bennett zingt erop songs met steeds andere artiesten. En Lady, Lady Gaga is een van de uitverkorene. The Lady is a Tramp, een compositie van Richard Rogers en Larry Hart uit... het begin van de vorige eeuw de eerste helft is misschien beter om te zeggen. Het was zo uh, bij 1940 dat het gecomponeerd werd. Dit, The Lady is a Tramp. Vorige week toen hadden wij hier bij De Nacht Ging Het Anders... Bad As Me in de aanbieding. De meest recente cd van Tom Waits. En toen stelde ik de vraag... Ehm, eh, meneer Van Dalen wachtte op antwoord waar komt dat ezelsbruggetje vandaan? Waar heeft dat betrekking op? En het heeft natuurlijk eh, betrekking op eh, rekenen. Meneer Van Dalen wacht op antwoorden. Wordt het ezelsbruggetje van uh, eh, machtsverheffen, vermenigvuldigen, et cetera, et cetera. En die volgorde moest je dan daar waar het ging om rekenen en wiskunde... de berekeningen toepassen. Na de hand zijn daar wat eh, dissertaties over geweest dat het niet helemaal klopte. Maar goed, de juiste eh, oplossingen die zijn in ieder geval weer gemaild naar eh, De Nacht Vinkt Anders. Er is een winnaar uit tevoorschijn gekomen, een winnares. En dat is Madeleine Gimpel uit Neverdal. Die krijgt, denk ik morgen, de cd van Tom Waits Bad As Me in huis. En dan ligt hij op de vloermat. En als uh, het schijfje uit de hoes heeft gehaald en in de cd-speler heeft gestopt. Dan zal ze dit horen. They pay me not to come home, keeping me stone. I won't run away. They say it's easy to get stuck in this town, just like Joan. stage. They fill my cup up in the cage. It's nobody's business but mine when I'm low. To hold yourself up's not a crime here, you know. At the end of the world. And I kick my foot at the lights. I breathe it in all night. There's a light on a canvas tree. And money from home supporting me. They pay me not to come home. I won't eat crow, I'll stay away. get home, I'm gonna sit on my bed. When I get home, the feedback in my head. When I get home, I won't answer the phone. But right now, right now, right now, I'm here on the road. When I get home, I'm gonna touch your hair. When I get home. I'm gonna touch you there when I get home. I'll be on top of you. But right now, right now, right now I'm here on my own. When I get home, I know it ain't no sin. When I get home, you know I take off my skin. When I get home, I dance around in my bones. But right now, right now, right now I'm cruising alone. When I get home, I'm gonna see my girls. When I get home, I'm gonna buy them a toy. When I get home, they're gonna jump with joy. But right now, right now, right now I'm flying Nou, zie als niet op die bewuste middag van eh, het dak van het Hilton was gesprongen... dan had hij nog van Drees kunnen trekken. Maar de geschiedenis is eh, anders gelopen. Herman Brood, eh, hij zou afgelopen weekend 65 jaar zijn geworden. In Paradiso werd daarbij stilgestaan in de vorm van een feestje. bekende waren daar artiesten die optraden. En dat was een mooi moment om een uh, oude cd weer in een nieuwe versie uit te brengen. brengen. Chow Monkey. Chow Monkey, dat is de titel van die oude cd die in een nieuwe versie opnieuw is uitgebracht. Met erop een bonustrek. When I Get Home, een liedje van Nick Cave en Herman Brood. Uh, hoor je daarop samen met zijn dochter Holly mee. Holly May die heeft dat eh, later opnieuw ingezongen. Dit When I Get Home. Herman Brood dus in duet voor met dat When I Get Home. Hier bij de Nacht ging het anders zijn we toegekomen aan uh, Mina Je gaat eh, drie composities horen uit een eh, verschillend decennium. Hoewel dat deze keer niet helemaal klopt. Want Julien Claire en Jo Dassin die komen allebei uit de jaren 60. Maar we beginnen met iets wat heel actueel is. Michael Miro en Ma Scandaleuze. que les seins de la scandaleuse sont vraiment tout petits. Et ne parlez pas de détails, qu'elle exagère et se donne en public. Qu'elle amplifie et qu'elle déraille, pauvre vendeuse plutôt sympathique. Qui te conseille une autre taille et éveille ainsi l'hystérique. Qui te conseille une autre taille et éveille la jolie hystérie. Mais elle est toutes mes tempêtes, ma scandaleuse. C'est une femme libre à la langue audacieuse. Et quand son sang chaud ne fait qu'un tour, le calme prend un aller sans retour. Le tonnerre gronde vers les coups de midi, et le ciel est toujours bleu quand on rappelle à la scandaleuse qu'on ne peut fumer ici. Et ne parlez pas de détails, qu'elle exagère et se donne en public. Qu'elle amplifie et qu'elle déraille, pauvre serveur un peu dyslexique. Qui te propose une autre table et sonne ainsi l'alerte cyclonique. Qui te propose une autre table et sonne ainsi l'alerte cyclonique. Elle et toutes mes tempêtes, ma scandaleuse. C'est une femme libre à la langue audacieuse. Et quand son sang chaud ne fait qu'un tour, le calme prend un aller sans retour. Chaque jour un peu plus, elle m'éblouit. Sa méthode ne tolère aucun répit. Chaque jour un peu plus, elle s'écosie. Et moi, son homme, je l'ai l'aime ainsi. Mais elle est toutes mes tempêtes, ma scandaleuse. C'est une femme libre à la langue audacieuse. Et quand son sang chaud ne fait qu'un tour, le calme prend un aller sans retour. Mais elle est toutes mes tempêtes, ma scandaleuse. C'est une femme libre à la langue audacieuse. Et quand son sang chaud ne fait qu'un tour, le calme prend un aller sans retour. c'est un jeu, c'est nouveau, c'est très vieux. On en rit, on en pleure, on en vit, on en meurt. C'est gaulois, c'est romain, c'est chinois, c'est germain. Et tout le monde y le sait alors. Qu'est-ce que c'est À l'école, la sentence, sans parole, en parlant, éphémère, éternel, c'est l'enfer ou le ciel. En Marlène, en Margot, en Verlaine, en Argot, et tout le monde y le sait alors. Qu'est-ce que c'est C'est à toi c'est un mois. Ah, ah, ah, et ça nous plaît. Eh, eh, eh, et tout le monde est illusé. Alors, qu'est-ce que c'est C'est joli. Et ça porte pour moi un nom de fille. C'est la vie. Et ça porte pour toi un nom d'enfant. C'est plus fort que toutes les solitudes de la vie. Tristan, Marinette et Adam, le serpent et la pomme, les souris et les hommes, c'est Venise et Capri, c'est Denise et Marie, et tout le monde est sait. Alors, qu'est-ce que c'est C'est le vent, c'est la gloire, le roman et l'histoire, Cléopâtre et Bardot, Henri IV et Dino, c'est un mot, c'est un dieu, c'est très beau, c'est par deux, et tout le monde ici le sait. Alors, qu'est-ce que c'est C'est à toi c'est à moi. Et on s'y plaît. Et tout le monde est illusé. Alors, qu'est-ce que c'est C'est joli. ta hantelle de ma vie. Tu as disparu sous le ciel trop grand d'Italie. Que vienne l'ombre enfin, que j'oublie, oui, j'oublie mon chagrin. Je dois t'avouer que ce matin dans la rue rayonnant t'ai vu Près du Colisée, heureuse, tu lui souriais dans la rue, dans la rue. Elle est bien finie, la tarentelle de ma vie. Beaucoup trop d'amour s'offrit sous le ciel d'Italie. Je reprends le chemin me mènera loin d'Italie, d'Italie. La tour de Pise peut bien s'écrouler, tout Venise s'engloutir. Florence entière se noyer dans la boue et Rome s'abolir. Elle est bien finie, la tarentelle de ma vie je ne viendrai plus dans ce pays où tu n'es plus. Je reprends le chemin qui me mènera loin d'Italie, d'Italie. La tour de Pise sur quoi peut s'écrouler tout Venise t'engloutir. Florence et toi vous noyez dans la après tout, je m'en fous. een chansonnier die vooral in de jaren 70 hier razend populair was. En niet alleen vanwege zijn eh, uiterlijk, waar dames nogal gecharmeerd van eh, waren... maar hij maakte ook leuke platen. Julien Claire, dit was uit 1968 van zijn allereerste LP, La Tarantella. En die Julien Claire is nog steeds actief. Hij heeft een eh, volle agenda daar waar het gaat om optredens, maar die bleven beperkt binnen de Franse staatsgrenzen. En er is afgelopen jaar een nieuwe cd van hem uitgekomen onder de titel Fou peut-être. Julien Clerc, La Tarantella, maar dat was dan uit 68. En toch uit 1975 was eh, wat je daarvoor hoorde... Georges Dassin met de Franstalige versie van Armor Love. Een liedje van Sarita Wright en Stevie Wonder. En in het Frans heette het dan Alors que est-ce que c'est? En dat werd voorafgegaan door Michael Miro, een Fransman die op dit moment een hit heeft in zijn eigen land met de chanson Ma Scandaleuse. Dan zijn we toegekomen aan de prijsvraag van deze ochtend. Whalen, zijn jongste cd After All is Radio 1 cd deze week. En je kan hem winnen, je kan hem toevoegen aan je cd-verzameling... als je het antwoord weet op de volgende vraag. Whalen die dat tweede album heeft gemaakt, heeft ooit meegedaan aan eh, een talentenjacht. Er zijn er vele van op de televisie, wat mij betreft te veel. Maar hij heeft er ooit één aan één meegedaan. Die heeft hij niet gewonnen, maar wel bijna gewonnen. En ik wil de naam weten van die talentenjacht die er toen was, op de televisie. Nou, als je de naam weet, dan kan je dat mailen naar eh, De Nacht Ging Anders. Ik eh, ga de mailtjes bekijken, bestuderen en er zal een loting plaatsvinden. En in de loop van het weekend zal je op eh, de site van de de anders vinden of je al dan niet de cd gewonnen hebt van Whalen. Ga niet je draaien van dat album After All van Whalen. Hier is A Time For Us. to you. dat zong eh, Wayland te vinden op zijn jongste CD After All. En de komende dagen hoor je daar nog wel een keer een trek van, want het is Radio 1 CD. Je kan hem in ieder geval eh, in je bezit komen als je het antwoord weet op de vraag die ik nog een keer zal stellen. Wayland heeft namelijk eh, een aantal jaren deelgenomen, een aantal jaren geleden deelgenomen aan een talentenjacht die toen op de televisie was, veel bekeken. En ik wil de naam weten van die talentenjacht. Het was in ieder geval niet de Voice of Holland, want dat is toch niet zo oud... Eh. dus daar hoef je alvast niet op te gokken. Eh, ik wil een naam weten van die andere talentenjacht... die eh, een paar jaar geleden was toen uh, Whalen daar aan meedoen deed. heeft toen niet gewonnen. Nou, laat maar weten. En wie weet ben je dan de winnaar van die After Old CD van Whalen. De verjaardagskalender van vandaag. In 1928 werd hij geboren, Ennio Morricone... En de muziek componeerde hij voor dit nummer dat gezongen zal worden door Joan Baez. Hier is Here's to You. muziek die je hoort bij de film eh, Sacco e Vanzetti. En het werd gecomponeerd door eh, Ennio Morricone. Je hoorde de stem van John Baez, Here's to You. En Ennio Morricone die eh, wordt vandaag 82 jaar. In 1944 werd hij geboren. heeft een heleboel muziek gecomponeerd, vooral voor films en musicals. Tim Rice... Please look at me to know that every word. Webber en Tim Rice. Tim Rice die zich Sir Tim mag noemen, want in 1994 werd hij door eh, koningin Elisabeth... Eh, benoemd tot eh, Knight Night Bachelor. In de adelstand vrezen we dus deze Sir Tim Rice. En vandaag wordt hij 66 jaar. Je hoorde Don't Cry For Me, Argentina, uit de musical Evita. Een andere eh, oude rocker die jarig is... nou, niet dat Tim Rice een oude rocker is... maar dat kan je wel zeggen van de, de man die je nu gaat horen. Het is namelijk Greg Lake, ooit deel uitmakend van de Nice... en later van het trio Emerson, Lake en Palmer. He had white horses... and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. feathers they made up his bed a gold covered mattress on which he was led He went to fight wars for his country and his king of his honor and his glory. The people would sing. Emerson, en Palmer. En 64 wordt hij eh, Greg Lake. En je hoorde hem hier nog in eh, de samenwerking met eh, de andere muzikanten... in een hit wat ze destijds hadden. Lucky Man, een Nederlander die jarig is. hij was ooit het boegbeeld, de frontman van uh, Keks. En wat ik je laat horen, dat ken je misschien wel. En dan kom ik weer even terug op uh, Rijk de Gooier, die vorige week is overleden. Die heeft namelijk Rijk de Gooier een jaar of tien geleden moet dat geweest zijn. Misschien wel iets langer geleden. Heeft hij voor de varen een uh, comedyserie eh, gespeeld. een man alleen heette dat. En dat man alleen werd ingeleid met deze melodie. Waarin je trukken naar keks hoort en de stem van Rick de Leeuw. Het komt nooit meer goed. schrik van de man die ik in de spiegel zie. Haar in zijn kam, twee kinderen te veel. Ik voel me oud, ouder dan hij. Ik schrik van de vrouw. zij dat ook van mij. En de avond valt, de dag is voorbij, je loopt eenzaam over straat. Want wat je ook zegt, wat je ook doet. dat noemen ze nou een uh, slotakkoord. Hoor. De drukkende kekse komt nooit meer goed met daarin de stem van eh, Rick de Leeuw. De man die eh, vandaag 51 jaar wordt. En wat ik al zei, het is ooit gebruikt bij een tv-serie, een comedy-serie... waarin Rijk de Rooij de hoofdrol had. Ehm, ik zei dat die serie Man Alleen heette. Nou, het ging over een man alleen. Maar de serie die zelf die heette In Voor- en Tegenspoed. Een eh, satirische serie. Eh, ik heb er daar steeds met eh, genoegen naar gekeken in ieder geval. Goed, dit was dan de nacht klinkt anders bij de VARA op Radio 1. En als je het antwoord weet op de vraag... aan welke talentenshow, aan welke talentenjacht deed Whalen ooit mee... Dan kan je zijn jongste cd winnen. After all, mail. Je antwoord naar eh, De Nacht Klinkt Anders. En dan eh, merk je in de loop van het weekend wel... als je naar de site kijkt van eh, De Nacht Klinkt Anders... of je de winnaar bent van de nieuwe cd van uh, Whalen. Zo dadelijk hier bij Radio 1, het Radio 1 Journaal... met Marcel Oosten en Lara Renze. En ik heb nog een leuke televisietip voor je. Aanstaande zaterdag om 11 uur op Nederland 2. Beeldverhaal, een serie een hier die gaat over strips. En deze keer staat Olivier B. Bommel centraal. En is dat afgelopen, dan een Nederland 3 voor Coldplay.